Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De loop van de dag op borgtocht vrij. Een rechter in New York bepaalde de borgsom gisteravond op een miljoen dollar. Strauss-Kaan mag zijn appartement in New York niet verlaten, krijgt een elektronische enkelband en moet zich voortdurend laten bewaken. De Fransman wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje. Gisteren trad hij in verband met de affaire af als topman van het IMF. Over ruim twee weken wordt Strooskaan opnieuw voorgeleid en dan moet hij formeel reageren op de aanklachten die tegen hem zijn uitgebracht. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak kan nog wel zes maanden op zich laten wachten. De Israëlische premier Netanyahu heeft afwijzend gereageerd op de toespraak waarin president Obama zijn visie gaf op de Arabische wereld. Obama zei onder meer dat het uitgangspunt voor vrede tussen Israël en de Palestijnen moet zijn een terugkeer naar de grenzen van voor 1967. Dat zou betekenen dat Israël een groot aantal Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever moet ontruimen. Netanyahu ziet daar niets in, omdat Israël dan onverdedigbaar zou worden. Hij verwacht dat Obama terugkomt van zijn uitspraak. Netanyahu's woorden beloven weinig goeds voor het topoverleg dat hij later vandaag heeft in het Witte Huis in Washington. Aan Palestijnse kant lopen de reacties uiteen. President Abbas waardeert de inzet van Obama, maar volgens Hamas heeft Obama niets nieuws gezegd en wordt het tijd dat hij zijn slogans verruilt voor concrete stappen. Een aardbeving heeft in het westen van Turkije aan twee mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De beving had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Simaf, een plaats op ruim 100 kilometer van de stad Bursa. Een aantal gebouwen is beschadigd en een groot deel van Simaf zit zonder elektriciteit. Het westen van Turkije wordt vaker getroffen door aardbevingen. Het gebied ligt op een breuklijn in de aardkorst. Dan het weer op de meeste plaatsen helder. In het binnenland koelt het af tot 5 graden met kans op vorst aan de grond.